Dik de Hark met het NOS-journaal. De PvdA-fractie praat op dan partijleider Job Cohen. Vice-fractievoorzitter Dijsselbloem vindt het belangrijk dat nu snel een nieuwe fractievoorzitter wordt gekozen en dat de rijen worden gesloten. Een van de namen die veel worden genoemd als mogelijke nieuwe fractievoorzitter is Kamerlid Samson. Uit verschillende peilingen bleek dat hij onder de PvdA-kiezers en bestuurders favoriet is. Bij de politie wordt structureel te lang gewerkt. De arbeidstijdenwet is afgelopen jaar 350.000 keer overtreden. Politiebonden noemen dat onacceptabel. Volgens de bonden is het een optelsom van te veel werk, te korte rusttijden, te veel nachtdiensten en te weinig mensen. Vorig jaar bleek al dat de arbeidstijdenwet voor de politie te streng is, waardoor hij bijna niet na te leven is. De Woonbond en de vakcentrale FNV zijn woedend over het kabinetsplan om de huren te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro. Met de maatregel per 1 juli wil het kabinet de doorstroming op de huurmarkt bevorderen. Volgens de bonden betekent het plan een koopkrachtverlies van 300 euro voor dit jaar en treft het naar schatting 300.000 tot 400.000 huishoudens. De verkoopprijs van koopwoningen gaat minder snel naar beneden, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorige maand was de verkoopprijs gemiddeld 3,3% lager dan een jaar daarvoor. In december was die daling nog 4%. Appartementen dalen het sterkst. De commissaris van de Koningin in Gelderland, Cornelie, heeft aangifte gedaan van het lekken van namen tijdens de procedure rond de voordracht van de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Eind vorige maand nam Tom de Graaf afscheid als burgemeester van Nijmegen. De afgelopen tijd zijn verschillende namen genoemd voor zijn opvolging. Zo zou PvdA-kamerlid Sharon Dijksma een goede kans maken. Het weer nog op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of 8. Morgen eerst bewolkt in regen, later opklaringen. De middagtemperatuur stijgt morgen naar een graad of 10. Dit, was Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 3 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel.